Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Aan de familieruzie over de opvolging van de Amerikaanse mediamagnaat Rupert Murdoch is een einde gekomen. Zijn zoon Lachlan van 54 houdt de leiding over het media-imperium. Drie andere kinderen krijgen een enorm geldbedrag voor hun aandelen en nemen afstand. Volgens bronnen krijgen ze ieder zo'n 1,1 miljard dollar. Lachlan is voor Murdoch de gedroomde opvolger omdat hij dezelfde conservatieve ideeën heeft. De 94-jarige Rupert Murdoch is een van de machtigste mannen in de mediawereld. En bezit de bedrijven News Corp en Fox. Daaronder vallen onder meer Fox News, The Times en The Wall Street Journal. Bijna 27 miljoen oude smartphones liggen ongebruikt bij Nederlanders thuis... blijkt uit Europees onderzoek in opdracht van het platform Refurbed. En dat terwijl de apparaten nog waardevolle grondstoffen bevatten... zoals goud, tin en kobalt. In heel Europa liggen er 642 oude smartphones te verstoffen. Daarvan wordt maar een tiende gerecycled. De meeste mensen bewaren een oude telefoon als reserve of laten hem liggen als ze hem niet willen repareren. Volgens Refurbed zijn veel mensen ook bang voor hun privacy en kiezen ze daarom niet voor inleveren. Bij een ernstig ongeluk in Uddel in Gelderland is afgelopen avond één dode gevallen. Het is een man van 19 uit Ermelo. Op de provinciale weg N302 botsen zeker drie auto's en een tankwagen op elkaar. De Noorse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door het linkse blok onder leiding van de Arbeiderspartij. Volgens exit polls krijgt het blok een kleine meerderheid waardoor premier Steuren zou kunnen aanblijven. De Noorse verkiezingen draaiden vooral om economische kwesties.